Twee pomphouders uit de grensstreek hebben een kort geding aangespannen tegen de staat. Ze willen dat de rechter een uitspraak doet over de accijnsverhoging van begin dit jaar. Brandstof is sindsdien over de grens zoveel goedkoper dat mensen en bedrijven in die regio's nauwelijks meer in Nederland tanken. De ondernemers eisen een schadevergoeding. Het kort geding dient begin volgende maand. Warenhuisketen Hema heeft de grootste moeite om Sinterklaas cadeaus die bij de webshop zijn besteld voor 5 december te leveren. Dat staat op de website. De Hema kan niet inschatten hoe lang het duurt. De oorzaak van de vertraging is volgens de warenhuisketen dat de online verkoop veel meer is gegroeid dan tevoren was ingeschat. Eerder vandaag werd bekend dat de Hema vorig kwartaal bijna 15 miljoen euro verlies heeft geleden. De Nederlandse zwemsters hebben bij de WK Korte in Doha goud veroverd op de 4x200 meter vrije slag. Inge Dekker, Femke Heemskerk, Ranomi Jojo en Sharon van Rouwendaal noteerden een nieuw wereldrecord. 7 minuten, 32 seconden en 85 honderdste. En dat is ruim 3 seconden onder het wereldrecord van China vier jaar geleden. Het weer. In Limburg wat motsneeuw, verder droog.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 Vanmiddag zei Samson op NPO Radio 1 dat er in Nederland niet naar schaliegas geboord gaat worden. VVD-Kamerlid Leegte is verbaasd omdat er nog verschillende onderzoeken lopen. Minister Kamp neemt pas rond de zomer een besluit. Samson was eerst niet tegen de winning van schaliegas. De luchtaanvallen op islamitische staat door de internationale coalitie hebben IS aanzienlijke schade toegebracht. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry in Brussel gezegd. Kerry stelde dat de strijd nog jaren kan duren, maar dat de afgelopen maanden de opmars van de terreurorganisatie een voorlopig halt is toegeroepen. Twee pomphouders uit de grensstreek hebben een kort geding aangespannen tegen de staat. Ze willen dat de rechter een uitspraak doet over de accijnsverhoging van